Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij de demonstraties is er extra veel politie op de been in Enschede. Zuid-Korea en de VS willen de druk op Noord-Korea vergroten met de zwaardere sancties waarvoor onlangs een VN-resolutie is aangenomen. Noord-Korea mag flink minder olie importeren en de export van textiel en het inzetten van Noord-Koreaanse werknemers in het buitenland wordt verboden. De sancties moeten ervoor zorgen dat Noord-Korea stopt met het testen van raketten. Max Verstappen is snel uitgevallen in de Grand Prix van Singapore. Direct na de start raakte de Finn Kimi Raikkonen de Red Bull van Verstappen. Die werd vervolgens in de zijkant geramd door een andere wagen. Ook Sebastian Vettel is uitgevallen. Die vertrok vanaf pole position. Verstappen vertrok vanaf de tweede plek. Voor het vijfde jaar op rij is de kruisenspin het meest geteld tijdens de nationale spinnentelling. Op nummer 2 staat de grote trilspin en op drie de herfstspin. De lijst werd bekendgemaakt in het radioprogramma Vroege Vogels. 450 mensen telden in hun tuin samen 52 verschillende soorten spinnen. Het Nederlandse team Sunweb heeft verrassend de wereldtitel ploegentijdrit bij de vrouwen veroverd. In het Noorse Bergen was de ploeg met onder andere wielrensters.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 Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids. En meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken. Laten we gaan. ANWB.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 take a path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 decision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 still remember these old country lanes 飞出去。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 sorpresa, da medio y no te deja aquí atar.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 finally. lead. I look around. Every time I salty circle in the sun.